Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. 271 Russen mogen toch meedoen aan de Olympische Spelen... heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Een paar weken geleden bleek dat Rusland een groot dopingprogramma had. Uiteindelijk is naar alle sporters gekeken en besloten dat 271 van de 389 Russische sporters toch mee mogen doen. Onder andere de atleten en gewichtsheffers mogen niet in actie komen in Rio. De Olympische Spelen beginnen vanavond. De aanslag in Nice heeft nog een leven geëist. In het ziekenhuis bezweek een man aan zijn verwondingen. Het dodental staat daarmee op 85. De man was een Franse psycholoog van 56. Zijn vrouw en dochter werden doodgereden. zijn vrouw en zoon werden doodgereden op de boulevard van Nice. Zijn dochter van 14 ligt nog in het ziekenhuis. In de hoofdstad van Kosovo is een granaat afgevuurd op het parlement. Niemand raakte gewond, maar het gebouw raakte wel beschadigd. Wie het explosief afvuurde is niet duidelijk. De ontploffing in Kosovo volgt op spanningen rond nieuwe grensafspraken met Montenegro. Oppositiepartijen en ook sommige leden van de coalitie in Kosovo zijn fel tegen die deal. Ze vinden dat Montenegro er te veel land bij krijgt. In Reuzel in Brabant heeft een plofkraak vannacht een ravage veroorzaakt. De gevel van een pand stort er deels in. Volgens de politie is er nog steeds instortingsgevaar. De daders hadden het gemunt op een geldautomaat in het pand, waar ook een opticien in zit. Het is onduidelijk of ze iets hebben buitgemaakt. De leider van Boko Haram in Nigeria is woedend over het besluit van IS om iemand anders aan te stellen als hoofd van de West-Afrikaanse afdeling van IS. Hij spreekt van een staatsgreep. Volgens hem gaat IS in zee met een ongelovige die de islamitische boeken niet kent. De nieuwe IS-leider in West-Afrika heeft zich afgesplitst van Boko Haram... omdat hij vindt dat de terreurgroep te veel moslims doodt. Het weer en enkele bui, eerst vooral bij zee en later in het binnenland.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 Zondagochtend, eh, tien uur geweest, de eh, hoogste tijd voor CMM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Auke Beuving. Ja, het is natuurlijk heerlijk om wakker te worden bij deze blaasmuziek, zou ik bijna zeggen. En dat is muziek van Alan Morehouse. Het is natuurlijk een beetje typische naam. Moonlight Magic op dit moment in de vroege ochtend. Maar ja, als je zo wakker geblazen wordt, is het toch wel heel bijzonder. Uh, dit, ja, ik kwam dit weer op het spoor door een film. Her Name Was Sarah. Die was onlangs op televisie. En daar zat dit nummer in verwerkt. Mooi nummer. Uh, ja, wat hebben we nog weer op het programma staan het eerste uur? Nou, oud en nieuw. Want dit is een van de weinige jazzprogramma's... die classical en smooth en nu en weet ik veel. Alles door elkaar draait natuurlijk. Natuurlijk wel een beetje gedoseerd. Eh, Jutta Hip, Hip heb ik er weer op staan. Een Duitse. Champagne Fulton. Count Basie. Ben Webster... Jane Ira Bloom. Heeft een nieuwe cd gemaakt, die ga ik ook draaien. Nou, kortom, van alles zit erin. En ook redelijk veel filmmuziek deze keer. Dus eh, het wordt een hele mooie uitzending. En het eh, tweede nummer is het nummertje Sunday. Komt-ie. En dat is van de, de king of the jukebox, Louis Jordan. a Sunday, that's the day when I'm with you. I cry all day Tuesday, I sigh all day Wednesday. My oh, how I long for you. And then comes Thursday, gee, it's long and never goes by. Friday makes me think that I'm gonna die. Heyday, that's my fun day. I'm happy all day Sunday. That's the day when I'm with you. Yeah, baby. I'm blue every Monday, thinking, baby, over Sunday. That's the day, that's the day, oh, that's the day came my way. I cried. Sunday. That's the day, that's the day. grote invloed geweest op de ontwikkeling van de muziek. Uh, ja, had een aantal enorme fans. Eh, Little Richard, Chuck Berry, eh, James Brown, nou, noem ze allemaal op. Zijn zeker geïnspireerd door Louis Jordan. En dan kom ik bij iemand die ja, al een hele tijd overgeleden overleden is. En dat is Jutta Hip. Arm en eenzaam overleed ze in, in, in 2003. En helemaal vergeten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verdiepte deze Duitse pianist zich stiekem in de jazz want gedegenereerde negenmuziek was volgens de nazi's verboden. Begin jaren 50 toerde ze eh, met haar eigen quintet door Duitsland... waar ze haar lenige stijl perfectioneerde... en haar planken koorts iedere avond bedwong met alcohol en tabak. Hierna emigreerde Hip naar New York, nam ze platen op voor Blue en trad ze op met Zoot Sims, Charlie Mingus, Horace Silver... Toen de concerten steeds minder geld opleverden... trok Hip zich terug uit de muziekwereld. Maar het is toch wel een bijzondere dame. En ik draai nu een nummertje van haar samen met Zoot Sims. Thank you. is ook een hele tijd spoorloos geweest. Toen eh, kon zelfs de platenmaatschappij haar royalties niet uitbetalen... omdat ze helemaal onvindbaar was. Zich had ze helemaal teruggetrokken. De enige die nog een beetje contact met haar onderhield... was uh, Lee Koenitz, eh, lees ik in haar biografie. En wat ook wel grappig is, dat er in Leipzig in 2011... een Jutta-hipweg straat genoemd naar haar is. Dat vind ik altijd wel leuk, zulke dingetjes. we draaien in dit programma oud en nieuw door elkaar. En ik zag dat eh, Champagne Fulton een nieuwe cd gemaakt had. Getiteld After Dark. En daar dit een heel bekend nummer van. Ik moet hem even opzoeken. We kennen het allemaal in uitvoering van Fred Waller. No one to walk with all by myself misbehaving. Saving all my love for you. I know for certain the one I love. I'm through with it's just you I'm thinking of. Ain't misbehaving. muziek van de splinternieuwe cd After Dark van eh, Champagne Fulton. En als je dan over bekende nummers hebt... dan kan deze erachteraan van eh, Count Basie, All of Me. Count Basie, All of Me. Eh, in de, dit programma draaien we ook wel eens eh, wat ja, onbekende mensen. En zo is de zangeres Awa Ali, een uh, Singalese zangeres, Frans, in Frankrijk geboren, maar woont in Rome, die in 2016 een prachtige cd heeft uitgebracht, getiteld Five and a Feather. En daarvan het nummer Wide Open, Awa Ali. I wanna take the time hungry for a while. Standing right here in front of you, pouring out my soul to you. Dancing heet het nummer. En dat is natuurlijk van de good old eh, Ben Webster. Nou, wower Dancing, ik zou nou zeggen, nog niet op het strand. Het is nog vrij bewolkt en ook nog vrij fris. Maar wie weet, in de loop van de dag wordt het beter. Wie weet ook niet. Alles kan gebeuren met het weer natuurlijk. Eens even kijken wat we daar terecht komen. Dan komen we terecht bij eh, Dick Walter. A Different Kind of Love. is a different kind of love. I found another way to love. There was so little to explore till I found the secret door love with you. Although the entrance wasn't clear, you said to open, persevere. secret path to tread to reach the fountain head. very clear to see no closet has the power today to stop a different kind of love with you different kind of love. There are so many kinds of love. So many lessons to be learned and corners to be turned. I've lost my cut glass vase muziek, Dick Walter. Dat allemaal uit de film Her eh, Name Was Sarah. Die was vorige week op televisie. Eh, de hele bekende saxofoniste Jane Ira Bloom heeft weer een nieuwe cd uitgebracht. En dat is een prachtige cd Dat hij, de titel is Early Americans. En daar ga ik een nummer van draaien. Eh, zij wordt bijgestaan door eh, drummer Bobby Provide en bassist Mark Helias. Eh, Say More, Jane Ira Bloom. ze inmiddels wel 16 cd's gemaakt heeft. Eh, en daar zit een hele fraaie tussen. Eh, eens even kijken wat eh, we aan de, op de rol hebben staan. Oh ja, het is, we, hebben de, we gaan de wat rustige muziek verlaten. Dat moet toch kunnen nu op half elf geweest. bijna tien over half elf zie ik. dan moeten we toch wat meer boogie, boogie kunnen gaan draaien. En er is ooit eens een cd uitgebracht... From Joplin to Jobim. dat is Engelbert Robel, Paolo Aldrigi... Nikki Barrett en Stephanie Thrick. Eh, de Swinging Ladies Boogie. zitten bij wat uh, wildere klanken, de boogie-woogie-stijl. En dat brengt me eigenlijk bij een, een onderdeeltje filmmuziek. En dan eh, heb ik het over Bradford Mansales eh, Quintet. En die speelt de muziek bij de film Mo Better Blues. En de muziek is gecomponeerd door Dennis Blanchard. En die speelt ook mee Mo Better Blues. Eh, Quartet. Eh, en dat allemaal uit de soundtrack van eh, Mo Better Blues, film 1990. Ik dacht met Denzel Washington in de uit mijn hoofd. ja, filmmuziek is soms heel mooi. En dat geldt ook voor deze muziek. Dat is de muziek van Jerry Goldsmith. En dat komt uit Chinatown. En het is eigenlijk het Love Team. Het is muziek uit 1974, een film noir. Maar uh, geef meteen een speciaal sfeertje. Luister. muziek uit de film Chinatown, Love Team. En uh, ja, qua geluidskwaliteit was niet zo best. Een cd uit 1974 zat. Of, ja, het was een LP natuurlijk. Eh, eens even kijken. Dit was een digitale weergave, maar die echt niet vrij was. Maar goed, we gaan een ander opzoeken. Eh, filmmuziek hadden we het over. Dan kom ik bij een heel bekend nummer... wat iedereen kent in uitvoering van Nat King Cole, Unforgettable... Maar dit komt uit de film Finding Dory... en wordt gezongen door een Australische zangeres... die volgens mij in Engeland woont, Sia Unforgettable. uit de Walt Disney film Finding Dory. Eh, gezongen door Sia, Unforgettable. En er zijn natuurlijk ook heel veel jazzmuzikanten eh, die filmmuziek nagespeeld hebben. Onder andere Bill Frisell heeft onlangs een cd uitgebracht, 2016, When You Wish Upon a Star. En uit, eh, daarop staat onder andere ook een nummer van Ennio Morricone... want daar was hij een groot fan van. En die ga ik draaien. Iedereen kent het. Farewell to Cheyenne. hele grappige cd van Bill Frisell. When You Is Upon a Star. En als je denkt, wie zit er zo mooi doorheen te zingen? De mevrouw heet Petra Hedden. En dat is een dochter of bekende Charlie Hedden. Ja, ik, eh, ik ga deze toch beëindigen, want het is zo'n bekend melodietje. En we hebben nog meer op de rol staan voor de klok van 11. Ik wil nog iets Nederlands laten horen. Ook uit dezelfde categorie filmmuziek.